Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. De Olympische Spelen zijn voorbij voor Kenny Jacobs. De skateboarder testte positief op corona. Haar Olympische avontuur zit er nu op, nog voordat het is begonnen. Ze moet eerst in een hotel zitten hier in Tokio. Een speciaal hotel voor alle coronagevallen. En dan mag ze over 10 dagen met het vliegtuig en haar skateboard weer naar huis. Kenny Jacobs is de eerste Nederlandse Olympier die in Tokio is uitgeschakeld door het coronavirus. Het aantal besmettingen in het Olympische kamp loopt op. Inmiddels zijn er 79 mensen positief getest. Er zijn in Nederland bijna geen kinder-IC-bedjes meer beschikbaar. Ze liggen vol met jonge kinderen die moeilijk kunnen ademen door het RS-virus. Dat verkoudheidsvirus gaat vooral in de winter rond, maar door corona zat iedereen toen thuis. Nu is er alsnog een uitbraak. Er is al een kind overgebracht naar een IC in België. Normaal zijn er, mogelijk zijn er in Duitsland ook nog een paar bedden beschikbaar. De gemeente Valkenburg zoekt tijdelijke woonruimte voor de bewoners van zo'n 700 huizen die door de watersnood nog onbewoonbaar zijn. Ze slapen nu in hotels, maar dat is een tijdelijke oplossing. Na de oproep kwamen er uit het hele land reacties. Super lief, zegt de gemeente, maar er is vooral behoefte aan een slaapplek in de buurt. Een tientallen mensen staan al te wachten bij Carré in Amsterdam. Het theater opent over een uur de deuren... zodat mensen afscheid kunnen nemen van Peter R. de Vries. Verslaggever Mark Robin Visser is er straks bij. De familie heeft aangegeven eh, niet alleen een veilig, maar ook een waardig afscheid voor Peter R. de Vries eh, te, willen hebben. Eh, morgen is dat in besloten kring in Carré. Voor nabestaande vrienden die uitgenodigd zijn dus. En om iedereen de gelegenheid te geven om afscheid te komen nemen is Theater Carré ook vandaag open. Vanaf 11 uur tot in ieder geval 8 uur vanavond. De familie vraagt mensen om geen bloemen mee te nemen... maar een donatie te doen aan stichting De Gouden Tip... Een kerk in Apeldoorn gaat aan het einde van de middag ook open. Bijvoorbeeld voor bezoekers die niet naar Amsterdam kunnen komen. In de kerk ligt een condolianceregister klaar. Het weer flink wat zon, vooral in het zuiden. Daar kan het 27 graden worden. In de rest van het land gaat het tot 25.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 I got a new man in my business, and he all about his business. And his name ain't none of your business. <laughs> Oh, oh, oh. Pin up girl on that poster. Say it so like I'm Doja. Icy, wifey, body shape Coca-Cola. I got a new man in my business, and he all about his business. And his name ain't none of your business. oh. oh, oh. pink like peaches, money long like beaches. Rolls Royce screeching, Rolex gleaming, blonde hair I bleached it. You could call me Khaleesi. I stay up on my queen thing. Up here the haters look teeny tiny. Ooh. baseline. Ponytail to the waistline. Throw it back, baby, take time. Money talks and I make my uh. All my girls for the baseline.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 Some like it hot, so let's turn up the heat till we fry. like it hot. Some like it hot. Some like it hot. Some like it hot. Some like it hot. Some like it hot. TFM. TFM. Destination unknown, no, no, no, no.